Michel Koenen met het NOS-journaal. Noord-Korea heeft een raket afgevuurd vanaf een onderzeeër op zee... meldt het leger van buurland Zuid-Korea. De ballistische raket zou 500 kilometer verderop in zee zijn terechtgekomen. Waarschijnlijk is de lancering een reactie van Pyongyang... op de gezamenlijke militaire oefeningen van Zuid-Korea en de Verenigde Staten. Die begonnen twee dagen geleden. Noord-Korea dreigt met een nucleaire aanval als ze zich bedreigd voelt door de oefening. De politie heeft een server offline gehaald waarmee internetcriminelen computers van mensen binnendrongen. Met het wildfire-virus vergrendelden ze de computer en eisten ze geld om de computer weer aan de praat te krijgen. Honderden Nederlanders en Belgen werden het slachtoffer. 236 mensen hebben samen in totaal 70.000 euro aan losgeld betaald om de computer weer werkend te krijgen, zegt de nationale politie. Groot-Brittannië heeft een pol uitgeleverd die drie jaar geleden een dodelijk ongeluk veroorzaakte in Meijel in Limburg. Hij reed toen een echtpaar en een kleindochtertje van twee dood. Eerst kreeg hij een werkstraf. In hoger beroep kreeg de man bij verstek 15 maanden. De Pol was in Engeland als seizoenarbeider aan het werk toen hij werd opgepakt. De KLM vliegt vanaf eind oktober weer vier keer per week rechtstreeks vanaf Schiphol naar de Iraanse hoofdstad Teheran. De lijndienst wordt hervat omdat de vraag is toegenomen sinds de economische sancties in januari grotendeels zijn opgeheven. Daarnaast treedt het toerisme aan. En de FBI onderzoekt cyberaanvallen op journalisten van de New York Times. Waarschijnlijk zitten Russische inlichtingendiensten erachter. Hoeveel e-mailaccounts de afgelopen maanden zijn gehackt... willen de Amerikaanse krant en de FBI niet zeggen. Het weer nog, het is helder en vannacht zo'n 16 graden.